IJsland die door de wind plotseling was gedraaid. In Zweden zijn de luchthavens van Gothenburg en Malmö dicht, in Noorwegen die van Bergen en Stavanger. Ook mogen er in Noorwegen geen helikopters naar olieplatforms vliegen. In Denemarken is de situatie wel weer normaal. Alle beperkingen voor de luchtvaart zijn daar opgeheven. De bisschop van Augsburg in Duitsland heeft zijn ontslag aangeboden na beschuldigingen van mishandeling. Hij erkent dat hij 30 jaar geleden kinderen in een tehuis heeft geslagen. Bisschop Mixa heeft de paus een brief gestuurd met het verzoek hem uit zijn ambt te zetten. Mixa ontkende de mishandeling aanvankelijk, maar heeft nu toegegeven dat hij kinderen een oorvijg heeft gegeven. Hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. De stijging van de werkloosheid vlakt verder af. De werkloosheid is opgelopen tot 427.000 en dat is 6.000 meer dan een maand geleden. Het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid gemiddeld met 8.000 per maand en in de eerste helft van vorig jaar was dat 13.000 per maand. Vooral in de bouw en de lagere technische beroepen komen mensen de laatste tijd weer aan het werk. Ook groeisteden zoals Almere krijgen te maken met krimp als de Nederlandse bevolkingsgroei straks stagneert. Dat staat in de nieuwe Atlas voor gemeenten. Als het bevolkingsaantal stagneert of afneemt wordt het aanbod op de woningmarkt ruimer. De onderzoekers verwachten dat meer mensen dan kiezen.